Freddy van met het NOS-journaal heeft geschiedenis geschreven doordat hij de Grand Prix van Spanje heeft gewonnen. Verstappen is de eerste Nederlander die een Formule 1-race wint... en hij is ook met 18 jaar de jongste winnaar ooit. Tweede werd Kimi Räikkönen. De twee favorieten, Hamilton en Rosberg, hadden elkaar eerder al van de baan gereden. Een dag lang heeft geen enkele migrant geprobeerd de oversteek te maken naar Griekenland. Dat zegt de crisisdienst voor asielzoekers. Het is voor het eerst sinds de Europese Unie mensen terugstuurt die illegaal in Griekenland aankomen. Het aantal migranten dat illegaal probeert Europa binnen te komen daalt al langer. In het stadion van Manchester United is vlak voor het begin van een wedstrijd in de Premier League een verdacht pakketje gevonden. De toeschouwers die er al waren moesten het stadion verlaten. De wedstrijd werd afgelast. Het verdachte pakketje is inmiddels door specialisten tot ontploffing gebracht. Premier Netanyahu van Israël voelt niets voor een plan van Frankrijk voor een internationale conferentie om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer op de rails te krijgen. De Palestijnen verwelkomen het plan wel. Na een gesprek met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Ero zei Netanyahu dat rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en Palestijnen zonder voorwaarden vooraf de enige manier zijn om echte vrede te krijgen. Kampong heeft voor het eerst de Euro Hockey League gewonnen. De finale was tussen twee Nederlandse clubs. Kampong uit Utrecht won met 2-0 van Amsterdam. En FC Utrecht en Heracles spelen komende week tegen elkaar in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Utrecht won met 5-2 van PEC Zwolle en eerder versloeg Heracles FC Groningen na verlenging met 5-1. Het weer,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 I'm the policeman. Nobody move, nobody get hurt. Handen hoog nou. Hoor je wat ik zeg, man? Ja. Take je handen in de now And En alles is no Okay. Maar het zijn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 now I know my heart is a ghost town. last night in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 yourself, get out of control. Baby, sky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 to have been where I have been, lucky to be coming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 you'll hear the music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 friend of mine. Just watch your mouth, baby, out of line. dominant